haar boek Winterdieren een parel binnen de non-fictie. is op het kinderboekenbal, de traditionele opening van de kinderboekenweek. Het boek gaat over dieren die in de poolgebieden leven. Bij nieuwe overstromingen in Nigeria zijn zeker 148 mensen omgekomen. Begin vorige maand waren daar volgens het Internationale Rode Kruis al 137 doden door noodweer. Afgelopen weken raakten zo'n 64.000 mensen dakloos. Door het vuile water kunnen ziektes als cholera zich snel verspreiden, zegt het Rode Kruis. In het noorden van Nigeria zijn er al mensen aan gestorven. In Honduras worden kiezers gelokt met een gratis lijkkist. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen en politici richten daarom liefdadigheidsorganisaties op. Die arme nabestaanden van de vele moordslachtoffers een gratis kist aanbieden. Zo meldt het Amerikaanse persbureau AP. De familie krijgt te horen wie voor het cadeau verantwoordelijk is. In de hoop dat er bij de verkiezingen op die politicus wordt gestemd. Het weer. Vannacht bewolkt, vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen regenachtig en veel wind, bij middagtemperatuur rond 15 graden. Dit was het. a choice. Just look towards the west and find a friend. On oh, Nikita, you will van Zandvoort, op 106.9 FM. everything is not as it should. Give us strength and understanding. Give us all one song to sing. Let the music play. Play it loud and make it clear. It's time stand up thousand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 Staatssecretaris Wekers wil voorkomen dat mensen met een trucje de hogere assurantiebelasting omzeilen. Consumentenbond en de verzekeringssite independent.nl zeggen dat mensen in december een nieuwe schadeverzekering kunnen afsluiten voor het hele jaar. Dan profiteren ze nog van het lage tarief. Wekers gaat uitzoeken of hij dat kan voorkomen. Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zegt niets te kunnen doen voor de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp. De ongeveer 40 vluchtelingen houden het kamp, hadden het kamp vorige week opgezet. Ze hebben geen toilet, geen water en geen verlichting. Het stadsdeel wil niet meewerken om de sanitaire omstandigheden te verbeteren. Volgens de stadsdeelvoorzitter ligt het probleem in Den Haag. De Gouden Griffel, de prijs voor het mooiste Nederlandstalige kinderboek, is uitgereikt aan Bibi Dumontak. De jury noemt haar boek Winterdieren een parel binnen de non-fictie. De auteur kreeg de prijs op het kinderboekenbal, de traditionele opening van de kinderboek.